Maar ze hebben er ook last van dat er bijna altijd wel een supermarkt of snackbar in de buurt van de school zit. En daar gaan ook deze leerlingen regelmatig heen. Er zit ook een Domino'sje verderop. Dus dan soms gaan mensen gewoon daarin en dan komen ze gewoon binnenlopen met een, eh, met pizza. Ja. eerlijk gezegd wel ja. Ik ga heel wel naar de supermarkt of naar de snackbar hierop doen? Ik kan nu wel eten gaan halen, maar bij de Jumbo is alles veel goedkoper. Het is, is, een beetje te duur. Want een appel bijvoorbeeld, dat kost meteen al 60 cent. Ik, vind, ik koop dan niet voor een chocoladekoekje wat ik net lekkerder vind voor 1 euro. Veel meer hierover check je in een nieuwe video van NOS Stories... en die staat zo op hun YouTube-kanaal. Alle slachtoffers van de aanslag in Texas van gisteren kwamen uit dezelfde klas. 19 kinderen en twee volwassenen werden gedood door een schutter van 18. Hij is doodgeschoten door de politie. Jort correspondent Lucas Waagmeester. Het heeft lang geduurd tot in de nacht, eh, tot alle ouders, familieleden eh, duidelijkheid hadden over het lot van hun kind. Sommigen bleken gewond en nog in leven. Bij anderen was een langdurig eh, identificatieproces nodig voordat er zekerheid was. We hebben een voorlopig avondspitsrecord te pakken. Een klein uur geleden stond er al dik 1000 kilometer. Dit jaar was het nog niet eerder zo druk. Het komt door hemelvaart, denkt de ANWB. Veel mensen hebben een lang weekend en gaan bijvoorbeeld naar de camping. En zo'n 4000 supporters van Feyenoord kunnen hun geluk niet op. Zij zijn vanavond in Tirana om hun club live te zien spelen in de finale van de Conference League. Maar het grootste deel van de fans kijkt gewoon in Rotterdam zelf. Bijvoorbeeld op grote schermen op het Stadhuisplein. Daar vlakbij staat verslaggever Mark Hamer. Wij komen uit Muntendam en Groningen. Zo, toe maar. Ja, dat is een eindje weg, hè? Ja, maar echte Feyenoord-fans? Echte Feyenoord-fans, ja. Spanning bij jou? Ja, vreselijk. Ik heb nog niks gegeten. Oh jee, ja, wel gedronken. Plak, we dan maar twee plakken brood hè, en een Ja, met een blikje bier in de hand. Ja, dat komt dan wel weer goed. Ja, de finale begint om 9 uur en is tegen AS Roma. Het weer, er kan wat regen vallen vanavond en vannacht. Morgen bijna helemaal droog. Op Hemelvaartsdag aardig wat zon. Dan tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. In de regio Noord-Holland Aan ongeveer 20 files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Utrecht Centrum 20 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knopen de Meer 20 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roedevaartsveen een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en het Velsen een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes een half uur.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 Het draait om de feestjes en borrels van politici tijdens coronalockdowns. De meer dan 1000 kilometer file is deze avondspits de drukste van dit jaar, zegt de ANWB. Het is vooral druk vanwege het lange hemelvaartsweekend. En de Europese Commissie wil de tegoeden van Russen die op de sanctielijst staan... niet alleen bevriezen, maar ook in beslag nemen en hun bezittingen verkopen. Vanmiddag kwam Brussel met een wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken. Critici wijzen wel op haken en ogen aan het plan. Het weer vanavond en vannacht kan er lichte regen vallen.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 God is my witness. Each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause Bang, bang, light going on, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. Baby, I'll come to me like you used to down on your knees. You do as you're told in your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun the time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. A light you fall to the ground. Bye bye. You are the one, but now I'm the one holding the gun. Bang bang. Remember when we fell in love? You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana, lo que yo siempre cantaré. baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta gitana, siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta gitana.